Twee andere competitieduels uit dat seizoen en een bekerduel uit 2008 waren al verdacht. Per wedstrijd zou in 2009 aan de betrokken spelers samen zo'n 100.000 euro zijn uitgekeerd. Ook oud-Willem II-spelers Michael Aerts, Sergio Zeiler en Jens Jansen zouden erbij betrokken zijn, maar dat wordt door hen ontkend. De onweersbuien die aan het eind van de avond over het land trokken... hebben vooral in het noorden en oosten van het land branden veroorzaakt. In Oopmarsum in Twente kwamen 2000 biggen om bij een brand in een stal. In Bennekom ging een woonboerderij volledig verloren nadat de bliksem was ingeslagen in het rieten dak. Ook een boerderij in het Gelderse Winsen raakte zwaar, gewond, zwaar beschadigd. Voor zover bekend is er bij de branden niemand gewond geraakt. Bij een blikseminslag in een trein is gisteravond de machinist gewond geraakt. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is. Het incident gebeurde op het spoor van Deventer naar Apeldoorn tussen Teugen en Twello. 19 passagiers uit de trein waar de bliksem was ingeslagen... werden met vervangend vervoer naar Apeldoorn gebracht. Er was enkele uren geen treinverkeer mogelijk op het traject... en ook rond Utrecht was er gisteravond een storing... mogelijk veroorzaakt door blikseminslag. Maleisië is van plan de VN te vragen om een tribunaal op te richten om de verdachten van de MH17-ramp te vervolgen. Het land zou daarvoor een resolutie willen indienen in de VN-veiligheidsraad. Volgens Nieuw-Zeeland, dat nu voorzitter is van de Raad, werkt Maleisië samen met Nederland, België, Australië en Oekraïne. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Eerder werd al bekend dat Nederland nadenkt over een VN-tribunaal. Het weer verspreidt over het land.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 En dan zou je zeggen, nou dan ga je lekker naar je bed toe. Nou, denk het niet. Want ik moet alle stoeltjes nog klaarzetten op het strand. alle windschermpjes, parasolletjes. En daarna denk ik dat het tijd voor een uitsmijter. Over uitsmijters gesproken. Ik heb er nog eentje achter de hand trouwens. Trouwens, gelijk een verzoek. En eh, dat is eh, eh, speciaal, ja, ik zou bijna zeggen voor de, de grootste en de beste vrijwilliger die Zandvoort heeft. Ik zal geen namen noemen, want dat vind ik niet leuk. Dus met <laughs> deze zeg ik dat niet. Maar hier komt jouw verzoekje hoor. Ja, Smog on the van die Purple. En eh, deze versie is, dacht ik, als ik me niet vergis, van Stormbringer. Het album Stormbringer. En eh, toen was de, de meuk nog bij elkaar, hè. alleen Richie was er dan niet, maar voor de rest... Eh, iedereen was er. En ah, het is altijd weer een plezier om naar, naar Deep Purple te luisteren. Wat ik ook heel erg kan appreciëren van hun, zijn de rockballets. En dan zeg je, hebben ze die gemaakt dan? Ja, zeer zeker hebben ze die gemaakt. Je luister maar eens eventjes. Soldiers of Fortune. Blijf een geweldig mooi nummer. Dit is een, eh, een, ballad. En eh, zover ik weet, zijn eh, ze er zes gemaakt in totaal. Niet zes keer hetzelfde nummer natuurlijk. Nee. het <laughs> volgende nummer is van Black Sabbath. En hij wordt gezongen door Ronnie James Dio. Waar ken ik die naam van? ja, ja, ja, ja. Children of the Sea van Black Sabbath. Ik persoonlijk vind, uh, maar goed, in mijn simpele opinie vind ik eh, Black Sabbath met eh, Ronnie James Dio aan het roeren, zeg maar, een, een, stuk beter. Maar ja, goed, dat zeg ik, in al mijn bescheidenheid. Dit is ook een, het volgende is ook een beetje een, een, kenmerkend iets. Het is een reunion geweest van, van Deep Purple. En zoals je weet bestaat Deep Purple uit onder meer Roger Kloa. of de basgitarist. En Roger Kloa die heeft die heeft ooit eens een keer een, eh, eh, een, album gemaakt. Hè? De, de, de, Butterfly Ball. Misschien herken je dat dan wel van... Eh, ja, dat videoclipje met een kikker. All You Need Is Love and Understanding. Niet van de Beatles, nee. Maar het werd namelijk gezongen door Ronnie James Dio. En zul je zeggen, nou die naam die heb ik nog nooit gehoord. Tenminste, de afgelopen <laughs> nacht niet. <laughs> maar zijn in ieder geval een reunion concert. En dan hebben ze het nummer tegen horen gebracht. En uh, als gastoptreden Ronnie James Dio. Alleen niemand wist dat. En uh, nou, je moet zelf maar luisteren. Oordeel zelf maar. Ondertussen kan ik je vertellen dat je lacht naar... Eh, niet lacht. Ja, lacht, je lacht altijd naar mij, maar... Luistert naar de nacht van uh, Bruisende Rock. CFM Zandvoort. Nou, ga eens even kijken wat je ervan vindt. The King of Darkness, Ronnie James Dio. Mom, ik krijg allemaal weer berichtjes natuurlijk. Dat gaat hier ook gewoon door. Dank u, dank u, dank u, dank u. Ik zie dat eh, sommige mensen eh, die zijn eh, toch weer in bed gaan liggen, denk ik. Die hebben zich omgedraaid. En ik zeg zoiets van... eigenlijk, zeg ik, eigenlijk kan het helemaal niet. Dus we gaan ze er vooruit rammelen. Dat doen we met Ronnie Gallagher. Mama's in the kitchen, picking up a pie. Daddy's in the backyard. Get a job, son, you know you ought to try. I packed up my bag, I headed down the road. I got me a job from Henry Ford. I made a mistake, I moved much too far. And now I know what the lonesome blues are. I'm getting lonesome, I'm getting blue. I need someone to talk to. I'm getting lonesome. I'm getting blue. Let me tell you where I'm going to. California. Ja, ja, ja, Roy Gallagher, Going to My Hometown. En dat betekent natuurlijk niet gelijk dat je, dat je gelijk terug je bed in moet. Want eh, nee, daar beginnen we helemaal niet aan natuurlijk. Ik heb een, eh, een nummer gevonden van... Eh, het is een cover op het nummer van, van CCR, de Clear Clearwater Revival. Clear Clearwater Revival. Ik heb een nacht doorgehaald, hè, dus dan krijg je dat. En het is van een, een band die heet Hanoi Rocks. Wie? Hanoi Rocks. Nou, het is een, eh, het is een soort eh, een metal bandje, maar goed. Het is niet echt voor het grote publiek. Maar ze kwamen in ieder geval met een, eh, cover van CCR. Up Around the Band. En ik vond het wel een grappig, ik vond het wel een grappig iets. En ik zal er eens eventjes achteraan gooien. Je luistert intussen naar de bruisende nacht van de rock. Of is het nacht van de bruisende rock? <laughs> Daar gaan we weer. was <laughs> even met mijn Programma-leider praten... dat hij, eh, dat, dat hier er eens iets neerzetten. peppertjes of eh, Black Bull of White Bull of wat dan ook. Want uh, anders, komt <laughs> anders komt het niet goed. Ik had hem zo beter goed gekopieerd dan slecht gejat. En met slecht gejat bedoel ik dan dat je gepakt wordt, hè? Dat mag natuurlijk nooit. Dat mag nooit natuurlijk. Nou, op de Valbreken eh, heb ik toch nog een, een, verzoekje. Of drie eigenlijk. Maar goed, eh, van die drie pak je gewoon de beste eruit. En dat is... Eh, ja, voor Anoniempje uit Zandvoort. Hallo Albert-Jan. <laughs> en jij vraagt om het volgende. Maar jij zegt van het is niet gedraaid. En weet je, daar heb je nog gelijk aan ook. Deze is voor jou. Nou, dat was een supertramp, hè? Mhm, mm mhm. Mm Oké, okay. we pakken dan een oudje erbij en gaan eens kijken uh, of je dit nog herkent. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin. and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up bed, a gold covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. he went to fight wars for his country and his king, of his honor and his glory. The people would sing. Ooh, what a lucky man he was. Ooh. Emerson Lake en Palmer, Lucky Man. En er wordt al gezegd, het zijn de Elman Brothers. En die man die moet echt nooit iets met muziek gaan doen, want dat, dat gaat hem niet worden. Ik denk dat je beter een stukje mee kunt fluiten. One, two, one, Probeer maar. missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow. So tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman. sugar, take the time, cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. Oh, I'll never break it, cause I can't take Ja, dan veden wij eh, Excel eventjes uit. Want eventjes, eh, ja, misschien heb je er helemaal niks aan. Want zoals je weet, de gitarist bij eh, Guns N' Roses, dat was Slash. En uh, Slash is na het uiteenvallen van Axel en Guns N' Roses eigenlijk... voor zichzelf begonnen met het nummer... nee, met de band Velvet Revolver. En er kwam, het volgende nummer kwam eruit. En ja, op de gitaar slash. Ja, ja, ja, yeah. Velvet Revolver. Ja, ja, ja. Nou, mooi dat, hè? Ik wou eens eventjes, uh, eens eventjes wat anders laten horen. Dat is een, eh, een, nummer dat... Het is niet eh, bekend bij het grote publiek. Bij het kleine publiek ook eigenlijk niet. Maar ik wil het je toch laten horen. Het is een nummer van uh, So What. So What. Nee, So What. System of a Down. En ze komen uit Armenië. Amerika, Armenië. Het is een, mengelmoesje is het. En eh, ze hebben een paar schitterende nummers gemaakt. Eentje ervan is Aerials. En die wil ik jullie graag laten horen. Ik waarschuw je, denk aan je volumeknop. Real System of a Down. Ik hoop dat jullie het wat vonden, want eh, ik vond het geweldig. <laughs> Net als het volgende nummer, Van Halen, maar dan met een nieuwe zanger. Niet met David Lee Roth. got what it takes. So tell me why. So tell me Ja, dat was nog eventjes Van Helen. En eh, het blijft natuurlijk het blijft gewoon een geweldige band. Helaas, doen ze doen niet zoveel meer. En dat, eh, dat vind ik eigenlijk ook wel weer een beetje jammer.